Woensdag kwam daar nog een vierde verdachte bij. Inmiddels weten we dat het gaat om een man van 33 uit Rotterdam. Twee mannen van 23 en 29 uit Roosendaal. En de woensdag opgepakte verdachte is een 33-jarige man uit Oosterhout. Zorgminister Agema overlegt vanmiddag nog met de koepels van ziekenhuizen, verpleegkundigen en verzorgenden over de nieuwe bezuinigingen op zorg. Zorgminister Agema is er heel bezorgd over. nu hoort politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ze kenden dus maar eh, een deel van, eh, van waar het geld vandaan gehaald wordt... de salaris van medische specialisten, daar wist ze van. Maar ze wist niet dat er dus ook bij die opleidingskosten eh, geld vandaan gehaald zou worden. En Agema zegt daarover dat raakt niet alleen medische specialisten... maar ook bijvoorbeeld verpleegkundigen. En ze zegt ook, ja, als er, daar, als er nog meer bezuinigd wordt op de zorg... die zorg staat nu al op klappen, staan er straks nog wel mensen aan het bed. Dus grote zorgen bij deze minister. Het kabinet wil meer op zorg bezuinigen... omdat er minder op onderwijs wordt bezuinigd dan eerst bedacht. En mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib is een actie begonnen om aandacht te vragen voor het geweld in Gaza. Je hoort mijn collega Maxime de Vries. Foto's van BN'ers met de tekst niet in mijn naam... zie je sinds gisteren op TikTok en Insta misschien wel voorbij komen. Niet in mijn naam. Niet in mijn naam. Geen oorlog. Geen ontmenselijking. Geen genocide. In mijn naam. Met die actie wil onder andere mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib... uiteindelijk de politiek bereiken. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het goed dat ze dat doen ik denk, eh, ja, ik denk dat het misschien wel helpt. Ja, sommige mensen zijn er wel mee eens en sommige mensen niet. Dus ik vind het wel goed dat ze mensen er mee trekken. Maar niet dat iedereen dat per se erover iets over wil delen of iets over wil zeggen. Sommige mensen vinden dat ook heel erg spannend om te doen... wat andere mensen erover denken. Als wij van ons Nederlands iets kunnen doen, daar zou helpen. Misschien zou het wel mooi zijn als, eh, als, eh, als wij wat kunnen doen Ja, ik zou het zelf wel ook wel delen op mijn story. Volgens Oxfam Novib, die de actie dus bedacht, steunt de Nederlandse regering Israël en dus ook het geweld in Gaza.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 Watching and you, girl. I like what I see. Like what Would I see. you come home with me, girl? You're making me feel making like, me oh my God, is this real? Would you be my special girlfriend? en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... had de eigen beveiliging niet op orde, blijkt uit onderzoek. Twee NCTV-medewerkers konden daardoor staatsgeheimen meenemen... en doorspelen aan Marokko kopen van koffie in een wegwerpbeker wordt standaard 25 cent duurder. Ook de prijs van afhaalmaaltijden die in plastic zijn verpakt gaat met dat bedrag omhoog. De vaste prijsverhoging geldt vanaf 2026. De vier mannen die vastzitten vanwege de zware explosie in Den Haag... komen uit Rotterdam, Roosendaal en Oosterhout. Ze blijven langer vastzitten. En het weer vanavond droog. Vannacht is het rond het vriespunt. Morgen opnieuw grijs en wat regen. En dan wordt het 4 tot 8 graden. girl I used to know She was oh so beautiful But she's not here anymore She had a college degree Smart as anyone could be something.